Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk wil het voortouw nemen bij het droppen van noodhulp in Gaza... en het evacueren van kinderen die medische hulp nodig hebben. Dat zegt premier Stamer na telefonisch overleg met de Franse president Macron... en de Duitse bondskanselier Merz. De drie noemen de situatie in Gaza verschrikkelijk... en een staakt het vuren dringend noodzakelijk. Bij het droppen van noodhulp gaat het Verenigd Koninkrijk samenwerken met Jordanië... dat vorig jaar ook betrokken was bij voedseldroppingen in Gaza. Critici noemen voedselleveranties vanuit de lucht een druppel op de gloeiende plaat. Het standpunt van de VVD over Israël blijft ongewijzigd, dat zegt VVD-leider Yeshil Gus tegen de NOS. De partij steunt Israël in zijn doel om Hamas uit te schakelen. Ook is de VVD voor een twee-staten-oplossing... waarbij Palestijnen en Israël een eigen staat hebben. Maar Gus stelt dat het erkennen van een Palestijnse staat... nu niet bijdraagt aan de-escalatie in Gaza. President Macron zei donderdag dat Frankrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Onder andere GroenLinks PvdA-leider Timmermans en D66-leider Jetten vinden dat Nederland dat ook moet doen. Nederlandse auteurs zijn boos op Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Zij beschuldigen het techbedrijf ervan zonder toestemming hun teksten te hebben gebruikt voor de ontwikkeling van een chatbot. De auteurs zeggen tegenover Nieuwsuur dat het voelt alsof ze zijn bestolen en dat ze zich beraden op juridische stappen. Een meisje van elf is vanmiddag met een auto een woning in Hengelo binnengereden. Volgens de krant Tubantia mocht ze van haar vader die naast haar zat een stukje rijden. Haar moeder en een baby zaten op de achterbank. Bij een T-splitsing trapte het meisje het gaspedaal in toen ze wilde remmen. Bij het ongeluk in Hengelo zijn geen gewonden gevallen. Ook de bewoners van het huis bleven ongedeerd. Dan het weer op veel plaatsen droog.